Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Klik en collect, het mag vanaf nu. Als je spullen wil kopen bij de HEMA, de H&M of je Favo speciaalzaak heel erg hebt gemist... dan kan je er weer terecht. Niet naar binnen, je moet online bestellen en dan kun je het vier uur later ophalen. Deze eigenaar van een kledingzaak in Alkmaar is niet heel enthousiast over het systeem. Ik noem het eigenlijk een beetje een fopspeen. We hadden gehoopt dat onze winkels weer open zouden kunnen. Zodat wij onze klanten eh, zouden kunnen adviseren. Want dat is wat wij het liefste doen en dat is ook waar wij goed in zijn. Omdat ze een winkel speciaal voor grote maten heeft... denkt ze wel dat mensen spullen komen halen. Maar dan moeten mensen thuis nog passen en dus is ze bang dat er dan alsnog veel terugkomt politie heeft gisteravond een vermist kind-alert gestuurd... voor een meisje van 12 uit Voorburg, vlakbij Den Haag. Ze werd gisterochtend voor het laatst gezien. De politie maakt zich zorgen omdat het buiten koud is... en ze geen warme kleren aan heeft. De Vlaamse regering komt met een flinke bak geld om festivals te helpen. Ze geven in totaal 50 miljoen euro om grote evenementen zoals Rock Werchter vast een voorschot te kunnen geven. En 10 miljoen euro zodat ze alles coronaproof kunnen organiseren. De ministers zeggen dat alles wat veilig door kan gaan ook door moet kunnen gaan. Er staan best wat files door het hele land. Door de kou is op sommige plekken de weg bevroren en komen er gaten en kuilen in. Of zoals de ANWB het noemt... Het is een eh, weekje winter in Nederland. Zo langzamerhand eh, verandert een deel van het snelwegennet in een poffertjespan. Ook op het spoor is gedoe. Er rijden vooral sprinters en maar nauwelijks intercities vanwege het winterweer. Maar het is niet alleen maar ellende. Sommige mensen zijn juist heel blij met de kou. Deze schaatsliefhebber uit Arnhem bijvoorbeeld. Nou, ik kon niet slapen vannacht. En nou weet ik waarom. Ik heb gewoon echt een schaatskoorts. <laughs> en ik ben de eerste op de baan. Dat vind ik superleuk. Ik kwam aanrijden net en ik was hier nog niet geweest. En ehm, dan zie je dus die sneeuwbal en dan die lampjes inderdaad erop. Dan denk je echt van, dit is gewoon, dit is zoals winter moet zijn. <laughs> Betekent trouwens niet dat je overal je gang kan gaan met je schaatsen. Volgens de reddingsbrigade is het ijs op veel plekken nog te dun. Als je echt niet kan wachten, ga dan naar een natuurijsbaan, een ondergespoten stuk weiland of een ondiepe sloot. Anders is het veel te gevaarlijk. Het weer wordt wel weer koud vandaag, min 1 tot min 4 en lekker wat zon. Komende nacht kan het min 15 worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De file staat op de N203 vanaf Alkmaar naar Amsterdam...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 I'm caught up in the middle, jumping through the riddle. I'm falling just a little tonight. Uh, uh, Cause everybody's making trouble. Someone's burst their bubble, but we'll be getting by alright. Uh, uh. or related. It's drunk and elevated.